8 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Rusland importeert tijdelijk geen snijbloemen uit Nederland. Dat meldt het persbureau TAS op basis van een verklaring van de Russische Voedsel- en Warenautoriteit. Er zouden gevaarlijke beestjes tussen de bloemen zitten. Rusland wil binnenkort in gesprek met de Europese Unie om te kijken of het probleem kan worden opgelost. Afhankelijk van die gesprekken zijn de bloemen weer welkom of worden ze juist langer geboycott. Rusland dreigde vorige week al met een importverbod. Het verbod zou te maken hebben met de inspanningen van onder meer Nederland... om de waarheid over vlucht MH17 boven tafel te krijgen. Zo'n 10.000 campinggasten in het zuiden van Frankrijk zijn geëvacueerd vanwege hevige bosbranden. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De vakantiegangers komen van drie campings in de buurt van Fréjus bij de Middellandse Zee. Enkele Nederlanders hebben zich gemeld bij alarmcentrales. Hoeveel Nederlanders er zijn geëvacueerd is niet bekend. De brief van Daisy Bouterse over waarheidsvinding rondom de decembermoorden roept sceptische reacties op. Advocaat Gerard Spong, die bevriend was met enkele slachtoffers van de moorden, noemt de brief van de Surinaamse president huigelachtig. Volgens hem gaat Bouterse nooit van zijn leven een bekentenis afleggen. Ook nabestaanden van de slachtoffers geloven niet dat hij een getuigenis zal afleggen in de zaak. Bouterse schreef in een brief aan een van de nabestaanden dat hij in een interview meer duidelijkheid wil geven over de achtergronden van de decembermoorden. In Jemen heeft de internationale coalitie na een korte gevechtspauze opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn volgens veiligheidsfunctionarissen per ongeluk 15 strijders van geallieerde troepen gedood. Ruim 40 van hen raakten gewond. Het weer, buien met soms onweer en een stevige zuidwestenwind.